Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het coronavirus is nu ook vastgesteld in Denemarken en Roemenië. De besmettingen komen uit Noord-Italië, zeggen de gezondheidsdiensten. Ook iemand in Estland is besmet, maar waar die besmetting vandaan komt is niet bekend. Verder zijn er besmettingen gemeld in Kuwait en opnieuw in Irak. De besmettingen komen uit Iran. Een man die bij de tramaanslag in Utrecht door de schutter werd bedreigd... krijgt niet alle camerabeelden uit de tram te zien. De man wilde aan de hand van de beelden bewijzen dat Gugman T. zijn wapen op hem richtte... en twee keer de trekker overhaalde. Dat zou leiden tot verzwaring van de aanklacht. De man spande een kort geding aan tegen de staat... maar volgens de rechter heeft hij er geen belang bij om de beelden te zien. Hij heeft toestemming om beelden van vier camera's te bekijken... maar niet van delen van de tram waar die niet is geweest. In Frankfurt is opnieuw een inval geweest bij een kantoor van ABN AMRO. Volgens de Duitse justitie gebeurde dat in een al langer lopend onderzoek naar dividendfraude. Bij de zogenoemde Cumex-transacties zou misbruik zijn gemaakt van regels rond dividendbelasting en daarmee zou de Duitse fiscus zijn benadeeld. In november was er bij ABN AMRO in Frankfurt ook een inval. De premier van Griekenland spreekt vanavond met de bestuurders van de eilanden Lesbos en Chios over de vluchtelingencrisis. De bestaande migrantenkampen op de eilanden zitten overvol en de regering wil nieuwe kampen bouwen. De eilandbewoners verzetten zich fel en de afgelopen dagen waren er hevige rellen met tientallen gewonden. Voorafgaand het overleg trekt de Griekse regering de oproerpolitie van de eilanden terug. De Nederlandse muziekindustrie is vorig jaar met ruim 13 gegroeid... tot zo'n 207 miljoen euro. Volgens branchevereniging NVPI kwam dat vooral door de populariteit van streamingsdiensten... als Spotify, Deezer en Apple Music. Het weer, op veel plaatsen regen of natte sneeuw. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Morgen eerst droog en wat zon, later regen en mogelijk natte sneeuw... en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file in het Noord-Hollandse landschap en die staat op de A10.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 van ZFM. Take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless.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 I'm thought you we thought, He thought he took it all. You took your pride and your joy, your freedom taken away. Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Taken we men are cut in half. Children watching all this. Your body shiny as diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. arms where you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous.